omdat het voldoende geld in kas zou hebben om schuldeisers te betalen. Met de toestemming voor uitstel van betaling lijkt een faillissement alsnog aanstaande. Secure Cash wil wel blijven doorrijden met speciale geldtransportwagens. Daarvoor is een noodkrediet beschikbaar gesteld. China en de VS praten volgende week over het einde van de handelsoorlog tussen de landen. Diplomaten uit Amerika reizen af naar Peking. Maandag en dinsdag vinden daar gesprekken plaats. Het overleg volgt op de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi op de G20-top in Buenos Aires vorige maand. Ze besloten toen elkaar voorlopig geen nieuwe invoerheffingen op te leggen. De afgelopen maanden bestookten de landen elkaar met heffingen op verschillende producten voor honderden miljarden dollars. Drie mannen in Amsterdam die flyers met teksten tegen homo's hadden verspreid... moeten een boete betalen van 500 euro. Volgens de rechtbank hebben ze zich schuldig gemaakt aan het beledigen van... en aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen. De mannen deden de folders in de brievenbus van woningen in Amsterdam in oktober 2016. Er stonden citaten op uit de Bijbel, de Koran en de Torah over homoseksualiteit. Een dodelijk ongeluk bij de Duitse stad Stolberg vlak voor kerst blijkt te zijn veroorzaakt doordat een bestuurder een snelheidscontrole wilde omzeilen. De man van 20 reed te snel en wilde het radarsysteem ontwijken door een stuk op de andere rijbaan te rijden. Daar verscheen een tegenligger en de auto's klapten op elkaar. Vijf mensen kwamen om het leven. De chauffeur ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis.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 The fire is slowly dying, and my dear is still goodbye as long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. kiss goodnight. Oh, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, mm, all the way home I'll be warm.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 What do you mean, Arthur? That noise is singing, you silly bucket. me teach you how to sing. Well, I don't know if I cannot. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never will understand. If you could only get but try putting the notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We. him how to do it with a photograph or a diagram of the human brain or some such silly scheme. No, but tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. leave with the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will help like a feather, let's all sing together our two. Come take that chance, that musical dance, no time for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it. Again. get your seconds together. Are you ready? Take a solo!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 there, and he's right there, right there. I'm right there, right there. I, I, I wanna. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...